allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Komen er vanuit het oosten van Aleppo berichten van nieuwe beschietingen en explosies. De strijdende partijen beschuldigen elkaar van schendingen van het staakt het vuren dat gisteren werd afgesproken. In Oost-Aleppo zou vanochtend een begin worden gemaakt met de evacuatie van rebellen en hun families. Mogelijk is dat opgeschort vanwege de nieuwe berichten over geweld. De bussen die klaar stonden zijn weer leeg vertrokken. De Russische minister Lavrov liet vanochtend weten dat het nog enkele dagen zal duren... voordat er een definitief einde is gemaakt aan de laatste verzetshaarden. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept de ambassadeurs van Rusland en Iran naar zijn kantoor. De landen steunen het regime van president Assad. Koenders wil van de ambassadeurs de garantie dat rebellen en burgers op een veilige manier Aleppo kunnen verlaten. Volgens Koenders ontbieden ook andere landen de ambassadeurs van Rusland en Iran om over hun de humanitaire situatie te bespreken. Hilversum mag het afsteken van vuurwerk in het centrum tijdens oud en nieuw verbieden, heeft de Raad van State beslist. Vuurwerkhandelaren proberen het verbod al jaren tegen te houden. In 2014 zei de rechter ook dat de gemeente het vuurwerk niet mocht verbieden. Vorig jaar was het verbod wel van kracht. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep mogelijk. De kunstschatten uit de Krim, die al een paar jaar zijn opgeslagen in Amsterdam... zijn door de rechtbank toegewezen aan Oekraïne. De werken werden in 2014 door vier musea op de Krim uitgeleend... aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Kort daarna werd het Schiereiland geannexeerd door Rusland. Zowel Oekraïne als de vier musea maakten aanspraak op de kunst. Volgens de rechten zijn de werken cultureel erfgoed van Oekraïne. En dan het weer. Het is bewolkt en op veel plaatsen mistig.